Mark Visser met het NOS-journaal. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt de goedkeuring van het CETA-verdrag... het vrijhandelsakkoord met Canada. Dat bleek vanochtend tijdens een extra beraad tussen minister Ploemen van Handel en de Tweede Kamer. Tegenstanders vrezen dat het de Europese normen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid zal aantasten. De reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gaat sneller dan verwacht. Haagse bronnen bevestigen een bericht uit Trouw. De krant schrijft dat Nederland afstevend op een vermindering van zo'n 23 procent in 2020 ten opzichte van 1990. Dat is veel meer dan eerder werd gedacht. Welke gevolgen de nieuwe cijfers hebben voor het beleid is nog niet duidelijk. Elektronica-gigant Samsung waarschuwt dat de winst zal tegenvallen. In het derde kwartaal komt die waarschijnlijk uit op 4,2 miljard euro, ruim 2 miljard minder dan eerder gedacht. Oorzaak zijn de problemen met de Galaxy Note 7. Productie en verkoop van het toestel zijn stilgelegd omdat het toestel in brand kon vliegen. Het CDA heeft het concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. Een paar punten zijn de invoering van de dienstplicht voor jongeren... een zorgbonus voor mantelzorgers en de terugkeer van de basisbeurs voor studenten. Het CDA vindt dat de politiek nu te weinig gaat over grote vraagstukken. Het weer, vandaag veel bewolking en op de Wadden en in het zuidoosten kan een bui vallen.